Mark Visser met het NOS Journaal. Heineken bierbrouwer Sepp Miller af. De familie Heineken heeft laten weten dat ze het erfgoed en de identiteit van het merk als onafhankelijk bedrijf wil voortzetten. De familie en het bedrijf zijn ervan overtuigd dat het bedrijf verder zal groeien en ze stellen het belang van de aandeelhouder voorop, zegt Heineken in een verklaring. In Zweden komen na acht jaar de Sociaaldemocraten waarschijnlijk weer aan de macht. De partij van de vroegere vakbondsleider Stefan Löfven kreeg samen met de Groenen ruim 43 van de stemmen. Centrumrechtse coalitie van premier Rijnveld bleef steken op 39 Rijnveld heeft zijn nederlaag erkend. De plannen voor windmolenparken op zee dreigen op een fiasco uit te lopen. Energiebedrijf Eneco en andere grote partijen zeggen dat ze overwegen te stoppen met investeren in de parken, omdat minister Kamp zich volgens hen niet aan zijn beloftes houdt. Kamp heeft in april gezegd dat hij de vergunningen voor de windparken nog een keer tegen het licht wil houden, omdat het mogelijk goedkoper kan. Eneco vindt dat de minister woord moet houden. Buckingham Palace heeft zich genoodzaakt gezien een uitspraak van koningin Elizabeth over het referendum in Schotland toe te lichten. Gisteren zei Elizabeth dat ze hoopt dat mensen goed nadenken over de toekomst. Tot nu toe liet de koningin zich niet over het referendum uit. Haar uitspraak voedt geruchten dat de koningin bang is dat de Schotten voor onafhankelijkheid kiezen. Buckingham Palace spreekt dat tegen. In Parijs praten vandaag vertegenwoordigers van 20 tot 30 landen over de veiligheidssituatie in Irak en de strijd tegen de terreurbeweging IS. De conferentie wordt geleid door de Franse president Hollande en de Iraakse president Massoum. Ook minister Timmermans zal aanwezig zijn. Het weer, vanochtend is het eerst op veel plaatsen grijs. Later op de dag wisselen zon en wolken elkaar af. En maken het noordoosten en oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden bij weinig wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Viel in de Randstad op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Laren 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. 2 kilometer op de A7 richting Zaandam bij Purmerend.